Een van de mooiste nummers hier in de collectie van eh, GoFM. David Gates, Laurel Lee. Prachtig uit 1973. Aan het begin van de show op deze eerste carnavalsdag. Ja, feest en vijven vooral in de Sas van omgeving. Binnen de gemeente Tenneuzen en elders ook in Zeeuws-Vlaanderen. Dus leuke dag. En we gaan straks ook wat leuke carnavalsmuziek draaien in de show. Beetje ongebruikelijk, maar toch we doen ons eh, steentje eraan bij vandaag. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Maar ook andere prachtige muziek van onder andere Lee Marvin, Wandering Star.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 time forever, it's time for me to go. I star, a wandering, wandering star. What can make you prisoner, and the planes can make you dry. Een nummer die je niet zo vaak hoort op een eh, ochtendprogramma. Of in een ochtendprogramma. Ook al een beetje begrijpelijk. Het is mooie rockmuziek van Supertramp. Maar we vonden het toch wel weer mooi op deze zondagmorgen. Een beetje vochtige zondagmorgen. Niet echt koud, zou je kunnen zeggen, voor tijd van het jaar. Want het is eigenlijk Elfstedentocht tijd, zou je kunnen zeggen. Maar het is toch een graad of 7, 8 hier in het eh, midden van eh, Terneuzen. Je hoorde dus Supertramp met Take the Long Way Home. En daarvoor Lee Marvin. En uit de film Paint Your Wagon, Wandering Star. Straks gaan we praten met de mensen van de TU Delft en uh, eh, Fiutsu. Die beginnen een Lab. Een lab. Wat is dat nu weer? Interessant. Je hoort daar zo meteen alles over hier in de show, hier bij GoFam. wat is er mooier dan je liefde te verklaren met eh, een lied? Nou, dat deed dus eh, Alana Miles. A song instead of a kiss. Natuurlijk. En hoe vervan ik? Ja, van een paar kilometer verderop uit België. Je hoorde Romantic, een eh, leuke hit in België. Niet in Nederland, maar wel mooi. Uit 2018 dus deze Romantic. Straks gaan we praten over dus een Quantum Lab met mensen van de TU in Delft en eh, Fujitsu, een Japanse maatschappij. Die gaan daar samen in werken. Je hoort straks een gesprek met Herman de Bruin. En eh, ja, ik ben zelf ook heel benieuwd wat dat betekent, een Quantum Lab. Heeft niets te maken met een woonwarenhuis. Dat weet ik intussen wel zeker. De mooiste muziek hoor je hier bij Go, dus stay tuned, want we hebben heel veel moois nog in de aanbieding.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 <laughs> nee, hier ga je eh, ontzettend van ja, ontspannen, zou je kunnen zeggen. Mercy, mercy me. Och. En Green Green Grass of Home, natuurlijk Tom Jones hier in de show. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show, want we praten hier graag bij over wat er zo al te beleven valt in de wereld. Hier is mijn collega Herman de Bruin. We gaan praten over kwantumtechnologie en dat is in het Lab bij de TU in Delft. En Arie Kraan, hij is datacenter architect Fujitsi. Eh, welkom Ari. Eh, Arie. Ja, goedemiddag. We zouden gewoon je en jij zeggen tegen elkaar, dus dat eh, gaan we ook doen. Ja, die kwantumlab wat jullie hebben in de TU, dat kwantum dat is toch een ingewikkeld verhaal. en je werken nu samen met een Japans bedrijf. Waarom is dat? Ja, ja, Fujitsu is een Japans bedrijf. Eh, is al jaren met, met die nieuwe techniek bezig. Eh, het is techniek wat heel veel mensen inspireert en bezighoudt. Zonder dat we nou precies weten wat het is. En het, en het grappige is, als je al die professoren op TU Delft spreekt, dan zeggen zij eigenlijk hetzelfde. Eh, we zijn het aan het bestuderen, maar we weten niet wat er gebeurt. heeft Einstein heeft daar vroeger een theorie over opgezet. Mhm. En we zijn dat aan het toetsen. En het is een hele speciale situatie waarin atomen en elektronen zich anders gedragen dan normaal. En in die situatie kunnen we dingen doen. En eh, Einstein heeft daarvan gezegd dat dat heel erg vooruitstrevend is en dat we er nieuwe dingen mee kunnen ontdekken. Onder andere heel snel mee kunnen rekenen. En dat is een van de dingen die heel belangrijk is. Ja, en dan eh, zijn we weer terug op aarde, want rekenen dat eh, moeten we allemaal kunnen en hoe sneller hoe beter zo is dat. En, daarbij ook nog rekening houdend met milieu. Uh, wat iets ook heel belangrijk vindt, is, is dat we dingen doen met zo weinig mogelijk CO2 als, als resultaat. Ja. ja. dat is tegenwoordig ook heel belangrijk. Dus ja. ja. Nou, hebben jullie met dat Japanse bedrijf een eh, overeenkomst of een samenwerking? Eh, hoe, hoe ziet dat eruit en wat is daar het belang van? Ik werk zelf bij dat Japanse bedrijf. Mhm. ik heb zelf in de vliegtuigbouw gezeten. En de professor Muller, die hier eh, bij TU Delft eh, aan dit project verbonden is. Eh, die houdt zich bezig met hoe kan ik luchtweerstand of weerstand van oppervlaktes verkleinen. Bijvoorbeeld als er een vliegtuig vliegt, dan vinden daar wervelingen achter zo'n vliegtuig plaats. Mhm. Als er een boot door het water heen vaart, is dat water optimaal of niet optimaal stromend langs zo'n boot. Weerstand betekent meer brandstofverbruik en dus meer energie. Ja, dus die weerstand moeten we verkleinen. proberen met, met de lichamen die er zijn. Een auto ook, die, die moet niet alle uitstekende dingen hebben, want dan eh, loopt de weerstand op. Hè? Precies, precies. En daar, daar wordt dus nu heel veel onderzoek naar gedaan. Maar om dat te kunnen berekenen is er ontzettend veel rekenkracht nodig. Mhm. En die rekenkracht met eh, de, huidige computers die we hebben, eh, daar heb je zo verschrikkelijk veel eh, datacenters voor nodig om dat te kunnen gaan berekenen. Dat A, dat technisch niet te doen is. En dat, dat zo ontzettend veel energie gaat kosten, eh, dat dat ja, gewoon niet verantwoord is om te doen. Nee, maar met die eh, kwantumtechnologie uh, kan je beter rekenen, sneller rekenen? Ja. Dat kwantumlab dat jullie oprichten, dat gaat met, in gezamenlijkheid met Fujitsu. En komt dat dan in Delft terecht? En als ik dan aan een lab denk, dan denk ik aan eh, gasflesjes, eh, de, retorten, eh, allerlei rare dingen. Maar jullie hebben er gewoon computers staan, begrijp ik. Ja, maar dat is wel een hele speciale computer. Want dat zal, ja. Geen huis, tuin en keuken. Inderdaad. Hij moet onder twee lage temperaturen werken om dat effect, dat kwantumeffect te kunnen krijgen. En dan praten we het niet over dat het 10 graden onder nul is, maar dat het meer dan 200 graden onder nul is. Maar dat is altijd de uitdaging die eh, een wetenschapper ontzettend leuk vindt, is het onbekende. Mhm. Eh, je hebt theorieën en je gaat het in de praktijk toetsen of het echt zo werkt. En dan ook, als je het gaat vergroten, de schaal gaat groter maken, of het dan nog steeds blijft werken. Dat is ontzettend uitdagend werk. En ehm, de belofte daarbij is dat het Ehm, veel efficiënter op zo'n quantumcomputer zou kunnen gebeuren als dat je dat met de huidige technieken kan doen. Eh, überhaupt, met de huidige technieken kunnen we dat niet eens berekenen. Kan het publiek daar ook nog iets van meekrijgen? Ondanks dat het wel een ingewikkeld verhaal is natuurlijk, maar op de website van de TU Delft of zoiets, of jullie website? Ja, op de website van TU Delft is daar het een en ander over te lezen en op de website van Fujitsu is daar ook het een en ander over te lezen. Het is, een heel, is wel Engelstalig, maar goed, we hebben mhm. computers die dat kunnen vertalen. Daar is ook een heel artikel geplaatst over deze nieuwe samenwerking tussen eh, TU Delft en VI2 eh, voor de komende vier jaar. Ik wens je daar heel veel succes mee en dank voor het inkijkje in dit, eh, ja toch voor de meeste mensen, de wondere wereld van de quantumcomputer. Arie Kraan, architect je dankjewel voor het gesprek. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Ons vader is gekozen tot prins carnaval dit jaar. Dat is gek hoor. Ach, de noedel. Want hij doet opeens zo raar. Tja, het is gewoon een heel andere man. Nou, voor mij is het een carnavalstiran. Hij loopt de hele dag maar in dat prinselijk gewaad. En, en dan zet hij weer die muts op. En, en dan vraag je hoe het staat. Nou, dan zeg ik maar, het staat geweldig goed maar het carnaval zit mij niet in het bloed. Want mijn moeder komt uit Drachten en mijn vader uit Maastricht. Ik ben een Friese kruidkoek, maar kniet uit Limburgs dieg. Dat carnaval, dat zit me soms tot hier. Maar ik laat me toch niet kennen en ik zal er wel aan wennen. Ik blaas dapper op mijn toeter van papier. Maar ik doe het voor mijn vader plezier ik ging liever naar de film. Maar dat vindt mijn moeder saai. Ik, moet de eiers klutsen, want ze bak weer eens een vlaai. Ja, daar heb ik ook geen enkele steun meer aan. Die zegt, ja kind, jouw vader, dat is mijn man. Dat is waar. Dikke, waarom is ze niet getrouwd met, met een leuke vent uit Drachten of uit Leeuwarden of Grauw? Och, Maastricht is heus fantastisch op zichzelf. Maar het was nog leuker zonder raad van elf. Want mijn moeder komt uit Drachten en mijn vader uit Maastricht. Ik ben een Friese kruidkoek, maar ik niet uit Limburgs dieg. Dat carnaval, dat zit me soms tot hier. Maar ik laat me toch niet kennen en ik zal er wel aan wennen. Ik blaas dapper op mijn toeter van papier. Ook al kan ik niet meer lopen van het bier. Ik heb ook een vaste vriend. Een leuke vent, wel wat bedies. Maar carnaval, dat maakt van hem een wild verschuren beest. Nou, hij is omstreeks die tijd echt niet normaal. En, en hij bezig dan ook dikwijls literlijke taal. Tje, ik zie hem hele dagen niet. Hij gaat gewoon op stap. En elke morgen lig hij snurkend aan de trap. Hm, die jongen maakt me vreselijk nerveus. Ik ben natuurlijk veel te serieus. Want mijn moeder komt me Drachten en mijn vader uit Maastricht. Ik ben een Friese kruidkoek, maar je kniet uit Limburgs deeg. Dat carnaval, dat zit me soms tot hier. Maar ik laat me toch niet kennen en ik zal er wel aan wennen. Ik blaas dapper op mijn toeter van papier. Want mijn vaderland is toch uiteindelijk hier. Bye. Hello again, hello. Just called to say hello. I couldn't sleep at all tonight, and I know it's late, but I couldn't wait. Hello, my friend, hello. Just called to let you know. I think about you every night when I'm here alone and you're there at home hello. Maybe it's been crazy, and maybe I'm to blame. But I put my there. I just need to hear. Hello, my friend, hello. It's good. I do And I feel this way When I hear you say Hello just called to let you know I think about you every night, and I know it's late, but I couldn't wait. Speciaal voor degenen die net uit bed komen rollen, zal ik maar zeggen, deze zondagmorgen, vochtige zondagmorgen. Haha. ja, Neil Diamond en eh, Hello Again. Mhm. Fijn dat je erbij bent. Pak even koffie en blijf bij ons, want we hebben lekkere muziek voor je. Dus eh, de hele dag eh, en we hadden ook al iets grappigs eigenlijk van uh, Martine Bijl. Want we moeten toch een beetje in de carnavalsfeer komen vandaag. Je hoorde van haar het Limburgs klaaglied van een eeuwigheid eh, geleden. Altijd wel leuk, zo'n nummer. Het loopt al aardig tegen kwart voor elf. dus het schiet al op in de show. Straks na elf uur gaan we het tempo een beetje verhogen. Gaan we iets meer tempo draaien. En ja, dan gaan we ervan uit dat je een beetje wakker bent. Hè? Dus, en dat je wat meer tempo aan kan dan nu. Ben je aan het ontbijt? Smakelijk. En ben je aan het voorbereiden voor, eh, hoe noemen dat, de brunch? Nou, succes. Hier is Joshua Kennison. Luister mee, geniet mee met Jesse.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 Vluchten kan niet meer. Zelfs de man. Staat vol met kruiwagentjes en op Venus zijn instrumenten. En op aarde zingt de laatste vogel in de laatste lente. Vluchten kan niet meer, zou niet weten waar. Schuilen alleen nog wel, schuilen bij elkaar. Vluchten kan niet meer. kan niet meer. Vluchten kan niet meer, heeft geen enkele zin. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waarin hoe ver moet je gaan? In zaken of werk, of in discipline, in yin of in yang, of in heroïne. In status en auto en geld verdienen. Hoe ver moet je gaan? Vluchten kan niet meer. Hier in Holland sterft de laatste vlinder op de allerlaatste bloem. En alle muziek die overblijft is de supersonische boem. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar. Schuilen kan nog wel, heel dicht bij elkaar. We maken ons eigen alternatiefje met of zonder boterbriefje. Mijn liefje, mijn liefje, wat wil je nog meer? Vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer. En van de meest legendarische Nederlandse nummers vind je niet? Jenny Arion. Frans Halsema. Samen in Vluchten kan niet meer. Mhm. En uh, Jesse, of Joshua, zo heet hij. Kennison en Jesse natuurlijk in de show. Goh. Straks, tweede uur van de show, niet zoals gebruikelijk Jeroen van Gent, want die eh, is een dagje vrij. Eh, maar wel iets anders. We gaan het dan hebben over ALS Nederland. Je weet wel, die enorm slopende ziekte waar je aan komt te overlijden. Dat is heel naar. Maar we roepen je op om eh, dat fonds, het eh, ALS Fonds, te steunen.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 Zometeen zo meteen na 11 uur ga ik weer vrolijk verder met eh, lekkere muziek. Och, man, man, man, er staat hier weer wat op stapel. Dus alle reden om lekker te blijven luisteren naar jouw Go FM. Tot besluit van dit eerste uur de Cooks. Kennen we die nog? Jawel, deze heet No Pressure is nog niet zo verschrikkelijk oud. En daarna nog een paar violen. Wat mij betreft tot over een paar minuten. with the summer. But I'm just blowing in the wind. Fell in love with the darkness. The truth is hanging in the night. Hanging. shelter from the noise that drowns out the love. And I want to discover all the things that make you come alive.